Vandaag wordt ook een eerste vliegtuig van Defensie ingezet om reizigers op te halen. Dat vliegt van Oman naar Egypte. De Nederlanders kunnen vanaf daar dan zelf naar huis gaan. In Libanon zijn tot nu toe 394 mensen omgekomen door Israëlische aanvallen. 83 daarvan zijn kinderen. Het dodental is bekendgemaakt door het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Er zijn meer dan 1100 mensen gewond geraakt. Israël meldt dat in het zuiden van Libanon twee militairen zijn gedood door Hezbollah. Ook het aantal gewonden aan Israëlische zijde loopt op sinds het begin van de oorlog. Zo'n 1900 mensen zijn in het ziekenhuis beland. De lijsttrekker van het CDA in de gemeente Westerkwartier bij Groningen... heeft zich per direct teruggetrokken omdat hij betrokken is bij een strafrechtelijk onderzoek. Daar kwam hij eerder deze week naar eigen zeggen achter... toen hij geen verklaring omtrent het gedrag kreeg. Waarom er een strafrechtelijk onderzoek naar de CDA-lijsttrekker loopt is niet bekend. Hij zegt afstand te doen van een eventuele zetel in de gemeenteraad. Hij blijft namelijk wel verkiesbaar, omdat de kieslijsten al zijn vastgesteld. In de eredivisie hebben Sparta en PEC Zwolle met 1-1 gelijk gespeeld. De goals werden gemaakt vlak voor tijd door twee invallers. Milan Zonneveld en voor, Sparta, voor Sparta en Kai de Roy voor PEC. Door het gelijkspel stijgt Sparta naar plek 7.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 What's a man mean? Is he rough or is he rugged? Is he cultural and clean? Now it's all changed It's got to change more Cause we think it's getting better, but nobody's really sure. And so it goes, go round again. van Zandvoort. Dit is ZFM. Van het vallen van de avond. Tot het einde van de nacht. Heb je weer eens te ver gezocht. Terwijl het voor je voeten lag. van ver gekomen. Je hebt het ver gebracht. Dus als het even tegen zit, bedenk dan wie het laatste sterk verlangen.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 You walk up. I never seen such a pretty girl. Look. Whatever in my mouth, whatever the sweetest wine that I taste, whenever your memory feeds my soul, whatever got broken becomes whole. Whenever I'm filled with doubts that we will be together.